Correspondent Miral de Bruyne is in het zwaar getroffen Paiporta. Ja, wat ik eh, vandaag in Paiporta zag is echt ehm, apocalyptisch eigenlijk. Er gaat door het centrum namelijk best een grote rivier en die is dus overstroomd. Mensen ehm, waren elkaar aan het helpen, eh, vooral met opruimen. Overal lagen spullen. Je zag iedereen elkaar troosten. Um, nou ja, op een gegeven moment zag ik zelfs toen we, toen we het dorp uitliepen... een politieagent eh, die door zijn collega's moet, moest worden getroost. In Spanje werden ze verrast door het plotselinge noodweer. Mijn collega's hebben uitgezocht of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Dat kan je horen in de podcast Lang Verhaal Kort. De EU gaat de Chinese webwinkel Temu onderzoeken. Die site stunt met allerlei kortingsdealtjes, maar zou zich niet aan Europese regels houden. Ze zouden te weinig doen om te voorkomen dat er illegale spullen worden verhandeld. En er zijn twijfels over of het met de privacy van klanten wel allemaal goed gaat. Als de EU vindt dat Temu schuldig is, krijgen ze een dikke boete. Er is 250 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een huis in Leeuwarden. De politie heeft een man opgepakt en zegt dat hij met het vuurwerk heeft geknutseld. Omdat het om gevaarlijk materiaal ging... heeft de explosieve opruimingsdienst het op een veilige plek laten ontploffen. En alle supporters van Almere City die gisteren bij de wedstrijd tegen Quickboys waren, krijgen hun geld terug. Almere ging met 3-0 onderuit tegen de amateurs uit Katwijk. Almere City wordt kap kapot geschoten Nieuw Zuid. Eredivisionist. Maar dit is eredivisionist onwaardig. Ja, harde woorden van de commentator bij ESPN. Almere City zegt op hun site dat het vertoonde spel en de uitslag ver ondermaats waren. Ook staat er dat het team en de staf van Almere zich schamen voor de wanvertoning in de KNVB-beker.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 Namelijk een single van, nou, zeker wel 12 jaar terug, eh, Roundabout Town van Fabiana Dammers. Die opende deze editie van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van oktober. Ehm, dat houdt dus in dat we weer een beetje eh, een greep gaan doen uit de releases van Noord-Hollandse zijde. En ook wat, wat oudere singles die voorbij zitten komen. Ehm, sowieso aandacht ook in dit uur al voor de 035 popprijs. En dat heeft een reden, want straks vanaf 8 uur eh, is hier ook iemand te gast... Die, die iets met die 035 popprijs heeft. En dat is Seb Adams. Hij komt vandaag naar de studio. En het is niet zomaar, hij is de winnaar van de eerste editie. Het eh, gesprek eh, gaan we straks voeren. Het is al opgenomen met Elineman van De Voorstien. En zij is eh, degene die onder meer zich bezighoudt met die 035 popprijs. En zij gaat onder meer vertellen wat dat nou precies inhoudt. Het is niet het enige telefonische interview, want in uur nummer 2 komt... Eh, en dat is live, eh, dat is Noah Lorin, want die heeft een nieuwe single op stapel staan en die komt morgen uit. En die single die heet Layers of Time en daar gaan we natuurlijk wat aandacht aan besteden. Verder is er natuurlijk eh, muziek. En daar zitten ook eh, vier, volgens mij vier of vijf nieuwe singles in. Die morgen uitkomen. Dus dat sowieso. En, wat ook heel erg leuk is. We hebben materiaal van eh, de eerdere uitzendingen van Alternative FM. Waar dit, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf onder valt. namelijk de single, de akoestische single dan in dit geval. Want we hebben alleen maar de akoestische versie. Van Rodan Series met Dark Waters. Dat, komt, eh, dat is haar eh, nieuwe single die eh, over twee weken uitkomt. En we hebben ook nog een nummer van Mila Rosendaal En dat is ook hier opgenomen. Want ook zij is denk ik al bezig met het een en ander te delen op de socials. Van het hele verhaal wat zij hier een paar weken geleden heeft gedaan tijdens een uitzending van de Alternative FM. Maar goed, eh, dat is het allemaal eventjes in de notendop. En we hebben natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Bijvoorbeeld van deze Max Polman. Ook geweest ooit hier in dit programma. En dat nummer dat heet A Roadless Travel. Weep about a roadless travel. And the road won't walk away from us. And we don't walk with our heads down. listen to the tender sound of the birds singing in the losers in this game It's a gypsy's job to keep on To feel at home wherever he goes And who will know how the book unfolds Yes, the answer only the writer knows Yeah, weep about a road less traveled 15 november komt mijn eerste single Dark Waters uit. So hard to say, but I know how it tastes when there's salt in my wounds and it burns every day. It's so hard to describe the salt war in my mind. Turn the tides and I'll find my way out of these, out of these. week eh, was zij dus hier in de studio. Maar dat was een alternatieve FM eh, in dit eh, geval. En deze Rodan Series die gaat over twee weken deze single lanceren. En hoe die er dan uit gaat horen en zien... Dat zullen we dan over een paar weken mee gaan maken. daarvoor hoorde je een single van... En dan moet ik weer even nadenken. Dat was Max Polman, inderdaad. Met het nummer Roadless Traveled. En ook Max hebben we ooit hier in de studio gehad. Ik weet niet of dat ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is. Volgens mij wel. Maar goed, eh, daar wil ik vanaf zijn. Meer akoestisch materiaal, want eh, de Piers Songwriters Guild... die hebben 25 oktober een compilatiealbum uitgebracht... waar een aantal ja, songs op staan van allemaal mensen... die in de gemeente Edam-Volendam wonen. En dat heeft alles te maken met een subsidie die de gemeente heeft toegekend. Maar de voorwaarde was dat het allemaal wel muzikanten eh, uit de gemeente zelf moesten zijn. Eh, vorige week heb ik er drie nummers eh, van laten horen. Lucie Fabienne Roy, De Smet en Niels Buis. Maar ik was dus afgelopen vrijdag ook te gast. Daar bij de Piers Songwriter Guild. En toen hoorde ik een oude bekende. Jazeker, want hij is hier ooit geweest. One Clueless Friend. En ook daar heeft de Piers Songwriters Guild aandacht voor. Nou ja, Sterker nog, hij is onderdeel van die uh, eh, Peers Songwriters Guild. En Dick Kwakman, zoals die voluit heet... Eh, die had daar een indrukwekkend nummer eh, staan spelen. En die staat ook op dat compilatiealbum. En dat is het nummer wat je nu gaat horen. En dat nummer dat heet Undertow. everything's black. I tried to see, but I tremble uncontrollably. Behind the wheel, couldn't reach for safety, even if I wanted. searching for the smallest thing that reminds me of all my realize there's nothing left to find. Got an empty trunk and a sunken mind. my mind takes me to this dream I hid. I stumble, terrified and blind. There a voice tells me it is time to choose. I could only save some. this is just a part of me. It slowly heals, couldn't reach for peace, even if I wanted to. was dat van Mila Roosendaal. Ja, ook die hebben wij gehad. En dat was twee weken eh, daarvoor. Dus vorige week hadden we Rodon Series. En daarvoor hadden we deze, deze eh, Mila Roosendaal in de studio. En zeg nou niet dat er niks vandaan komt uit Horen. Nee, daar komt heel wat vandaan. Want dit eh, is een dame die daar wel aan zit te komen. En bovendien was er de afgelopen zondag een popronde in Hoorn. En daar ben ik zelf getuige van geweest hoe dat eh, ging. En ik eh, moet je zeggen, ik eh, zit er nog vol van. Want het was één, een mooie dag. En twee, er was eigenlijk best van alles te doen. En de meest verrassende plek waar je kon zijn. En dan maak ik dan toch maar even dat bruggetje naar degene die daar stond. En dat is Mathilde Bloem. En die stond in een, ja, min of meer een city supermarkt. En daar ehm, was zij te zien. En dat was de enige optreden al daar. En de ondernemer, de winkelondernemer al daar, die zei van... Ja, ik wil toch eh, bij bijzondere evenementen levende muziek in eh, de winkel hebben staan. En de popronde kwam ineens met het idee om Mathilde Bloem eh, daar neer te zetten. Uh, Mathilde Bloem is Nederlandstalig. Eigenlijk zegt ze zelf van het Nederlandstalige levenslied wat zij vertolkt. En het uh, nummer, het meest recente nummer wat ze heeft uitgebracht... is eh, deze single, het nummer dat heet Hou me vast. wachten op de trein. Zal er nog een plekje zijn? Met z'n allen in de spits. Er is op van voor de kids. Oh, weer een hele lange dag. Maar om zes uur zie ik jou. En ik vraag je, ga je mee? Ik heb kaartjes voor Carré. Want ik kom zo graag met jou hier volgen een stad. Oh, praten kleine dingen die belangrijk zijn voor ons. En dan komen onze vrienden, gaat de avond los. olie. Oh, dan wordt er doorgevraagd. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. En dat valt niet altijd mee. Goed, dan leggen we het bij. Want ook jij bent liever vrij van gezanik en gezeur. Gaan we samen door een deur. Dat kleine beetje spanning hoort erbij voor jou en mij. This would never break apart, but it was always in the cards. Cause I know for a fact it was never gonna work. And if we would try to go back, it would only make you hurt. Don't regret a thing about us and the mission love. This may sound absurd, but I know for a fact it was never gonna work. It was never gonna work. It was never gonna work. Now I spend all my But I know for a fact it was never gonna work And if we would try to go back It would only make you hurt Don't regret a thing about us and the mission of This may sound absurd But I know for a fact it was never gonna work. why Somaliland is forever you go. Because no matter where you run, you just end up running into yourself. Cause I know for a fact it was never gonna work. I only thought about myself when I should have put you first. Cause I know for a fact it was never gonna work. And if we would try to go back, it would only make you hurt. Don't regret was never Even een klein excuus voor het eh, kleine witje, maar eh, dat had eh, te maken dat ik <laughs> even iets niet helemaal op orde had staan. Levi Bone en De Tel. En een van de nummers die zij heeft uitgebracht. Ik reageer niet op wat er hier in de omgeving gebeurt. Want we hebben straks wel even een functioneringsgesprek. Want er moeten hier nog een aantal functioneringsgesprekken plaatsvinden. Inclusief de mijne, maar goed. Ehm, deze Levi Bone was dus ook zondag op die 27 oktober te zien in de popronde Horen. En daarvoor hoorde je Dano en It Was Never Gonna Work. Ehm, het is tijd even om een gesprek eh, te laten horen met Elineman van De Voorstin. En dat heeft alles eh, te maken met de op handen zijnde volgende editie van de 035 Popprijs. Reden is duidelijk, want vanavond in het tweede uur gaan wij aandacht eh, besteden aan de winnaar van de eerste editie. En dat is Seb Adams. Die zit hier in de studio. En eerder had ik dus deze week een gesprek met Elideman. Het is alweer een tijdje terug dat de 035 popprijs is gehouden in de Vorstin. En ja, er is natuurlijk nu uh, alweer sprake voor een volgende editie. En daarvoor hebben wij man van uh, eh, Voorstin en eigenlijk ook van eh, de 035 eh, popprijs. Om met die eerste vraag of met, die, met dat laatste te beginnen. wat doe je precies voor de 035 popprijs? ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben dus Eline inderdaad en ik werk bij de Voorstin op de mhm. marketing- en communicatieafdeling. En ja, samen met Paolo van de programmaafdeling organiseren wij een beetje de 035 popprijs. Ja, dus, dus dat eh, is in het kort eigenlijk wat je, wat je min of meer doet. Eh, wat is die 035 eh, popprijs? Want we hebben natuurlijk vorig jaar daar de eerste editie van gezien. Ja, wat, is, wat... het is? Ja. Nou, het is eigenlijk een, ehm, ja, een soort, noem het een talentenjacht, noem het een ontwikkelingstraject... bedoeld voor jong muzikaal talent mm. uit de 035 regio. Eh, dus denk aan Hilversum, Naarden, Bussum, Eemnes eh, enzovoort. Hm. Alle, alle steden die, eh, en dorpen die daarbij horen. alle talent wat daar vandaan komt, of daar een hele sterke connectie mee heeft hm. met die regio, die mag meedoen aan deze wedstrijd en kan zich inschrijven. Ja. En, ehm, ja, je kan hele mooie prijzen winnen. Ja, eh, voordat we over die prijzen gaan eh, hebben, eh, eerst over de, de streek zelf. merken jullie als, ja, ook als poppodium van de Vorstin in Hilversum... dat er toch best nog wel wat muzikaal talent rondloopt? ja, vorig jaar hebben we het dus voor het eerst georganiseerd. Mm. En hadden we precies die vraag van... oh jee, is er wel behoefte aan zo'n wedstrijd als dit? Want is er wel talent in de regio. Ehm, ja, dat, dat wisten wij voor vorig jaar ook nog niet. Dus dat was best wel spannend. Ehm, maar ja, toen hadden we eh, ruim 60 aanmeldingen. Voor ons was dat wel een bevestiging van... hé, hey, er is dus wel behoefte aan deze wedstrijd. En er is dus wel eh, genoeg talent in de regio die eh, gemotiveerd is en ambitieus is... en graag wil groeien. En daar is deze wedstrijd dus ook echt heel goed voor. Ja, ehm, wat eh, kun je dus eigenlijk vertellen van de, zeg maar de laatste editie die geweest is? Zijn er ook daadwerkelijk mensen die bijvoorbeeld hebben meegedaan aan die 035 popprijs, die nu eh, ook bijvoorbeeld in een soortement van ontwikkelingstraject eh, verder nog zijn terechtgekomen? Ehm, iedereen die wordt geselecteerd om mee te doen, dat zijn 12 artiesten, die komen automatisch in een ontwikkelingstraject terecht met de 05 prijs. Mhm. Eh, dus we organiseren eh, drie workshops van eh, muziekindustrie professionals. die heel uiteenlopend zijn. je krijgt budget om te repeteren, om je voor te bereiden op je live show. Nou, er is sowieso minstens één live show voor, voor iedereen die dus is geselecteerd. En als je doorgaat naar de finale, dan heb je nog een live show. Ehm, en ja, onze winnaar van vorig jaar, Seb Adams, eh, die heeft natuurlijk nog meer gewonnen, omdat hij eh, met zijn band ja, won. Hmm. En dan kom je nog in een ja, soort extra ontwikkelingstraject eh, terecht, waarin wij als vorstin zeg maar, jou een jaar ondersteunen op verschillende manieren. Ehm, en een daarvan is dat de programmaafdeling actief gaat kijken hoe die jou als act kan neerzetten in Ehm, de vorstin of in ehm, ja, festivals of evenementen waar wij mee samenwerken. Ja. Eh, zo heeft Seb Adams bijvoorbeeld eh, op het Stadsfestival gespeeld afgelopen zomer. Ja. En onlangs eh, op onze bandavond Patat Net. Ja. In de Ja, eh, nog even een kleine zijsprong. Maar wat, was, wat is die patat met precies eigenlijk voor, voor avond? Een zijsprong, maar een leuke zijsprong. Ja. Mm hm? Is, dus, uh, eh, nou, is mijn favoriete avond van dingen eh, in de Het is dus een maandelijkse ehm, ja, bandavond waar eigenlijk drie acts optreden. Mm -hmm. en onder het genot van een patatje met mayo <laughs> kan je ja, je nieuwe favoriete band ontdekken. Ja, dat was, dat was, dat was een idee van Jim destijds, toch? Oh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, maar daar eh, hebben dus mensen eh, die, nou ja, je, je noemt Seb Adams dan als voorbeeld. Eh, daar daar hebben dus mensen dus wel wat aan. Als ze dus op zo'n avond als die ja, hun muziek kunnen laten zien en horen. Zeker, ja, want dat met is echt een beetje een ontdekkingsavond. Dus mensen komen soms voor specifieke artiesten, maar komen vaak echt voor het concept. Dus gewoon de gezellige sfeer, het feit dat je in, in die sfeer gewoon eh, nieuw, eh, nieuwe acts kan ontdekken. Mhm. Eh, dus het is een hele leuke kans om een nieuw publiek te bereiken. Ja. dan nog even over die 035 popprijs. De, de, inschrijvingen zijn geopend, had ik begrepen. Ja. Tot, tot wanneer duurt dat? je kan je inschrijven tot 26 november mhm. via onze website, dus forstin.nl slash 035 popprijs. Ja. Ehm, en dan vind je daar alle informatie. Je kan ook vinden eh, of je geschikt bent om mee te doen. Dus er zijn een aantal criteria. Ja. Eh, het is bijvoorbeeld belangrijk dat je ja, je eigen muziek maakt. Ja. Ehm, het is belangrijk dat je een sterke connectie hebt met eh, de regio. Ja. Dus het liefst ja, dat je er vandaan komt, of dat je er woont, of dat je er werkt. Dat je in ieder geval kan aantonen dat je daar een verbinding mee hebt. Ja. Ehm, ja, en dan, en dan de prijzen natuurlijk nog. Hè? Want eh, daar, zit, eh, daar zit natuurlijk wel wat aan vast. Want wat kun je ermee eh, winnen en wat kun je ermee bereiken als je meegedaan hebt aan de 0,35 poolprijs? Of je in, het, in de voorronde zit of uiteindelijk in de finale terecht komt? Ja, nou, wat wij merken is dat mensen voornamelijk meedoen om hun professionele netwerk te vergroten. Dus ja. je ontmoet andere artiesten, je ontmoet de professionals die de workshops geven. Eh, mensen doen mee om ja, live ervaring op te doen. Dat is ook een hele grote. Om verder te komen met een act. Ehm, en ja, dat, dat lukt dus sowieso als je wordt geselecteerd om mee te doen. Want dan kom je in dat hele traject terecht. Ja. Maar als je nou de winnaar bent, eh, dan krijg je dus nog meer. Ja. Ehm, dan krijg je sowieso een geldprijs van 1000 euro. Die je kan besteden hoe je dat wil. Je krijgt 12 keer 3 uur repetitie te goed bij onze oefenruimtes. Eh, je krijgt minimaal vier keer uh, een incheckmoment met een van onze programmeurs. Waar jij gewoon kan vragen wat je wil. Je kan het gewoon als een coaching adviesuurtje inzetten. Ja. Eh, wanneer jij er zelf behoefte aan hebt. Eh, en ja, de vorstin wordt dus jouw ambassadeur. Dus het houdt in dat programmeurs jou gedurende een heel jaar actief zullen aanbevelen voor passende optredens. Ja. Tegen een marktconforme garage. Ja. Ehm, en dat kunnen dus in-house producties zijn, zoals we net eh, bespraken op dat met. Maar het kan dus ook een festival zijn waarmee we samenwerken. Een stadsfestival, Open 035, eh, nou, noem het maar op. Ja. Eh, dus we gaan echt voor jou strijden, zeg maar, om optredens voor je te regelen. en je krijgt een fotoshoot met een professionele fotograaf. Dus dat is allemaal eventjes in het kort wat mensen kunnen krijgen en verwachten als ze meedoen dat is wat de winnaar krijgt. Oh, dat is wat de winnaar eh, krijgt. Maar in ieder geval, eh, de mensen die eh, meedoen, mee daar, daar wordt ook wel een beetje aandacht voor geschonken, toch? Inderdaad, dus wat ik zei, als je geselecteerd wordt, dan kom je echt ook in het ontwikkelingstraject traject terecht. Omdat je dan drie workshops kan meemaken, gratis mag repeteren ter voorbereiding van je ja. show. en natuurlijk, ja, de show, de volgende show. Ja. Die eh, plaatsvindt in eh, wisseloordstudio's, eh, de Skif en Volk in de Wijk. Dus het zijn allemaal Hilversumse locaties. Ehm, dus dat gaat sowieso plaatsvinden als je wordt geselecteerd om mee te doen. myself in a fragment of time, images stuck in my mind. Turn to the river to hear the voices of those I left behind. How do I count all the thoughts in my head? Should I have waited instead? 100 words in the wind, beating on my skin. Do we really want to change? society Why do you keep pulling me and pushing me around? Cause I don't see any place for me So I ran from your a bar by the roadside where they're still raising the glass. Dreaming of luck, not making it happen, burning their brains on grass. I can hear Kate calling out to me. Why did you jump the corner? place for me So I ran from your casino Daarvoor hoorde je een eh, gesprek wat ik had met Eline Man van Podium Victorie. Dat had alles... Nee, Victorie, de Vorstin. Ik haal het weer door elkaar. Eh, nee, Podium de Vorstin, want dat is eh, de Hilversumse popzaal. Dat had alles te maken met de 035 popprijs. Want ja, vanavond na dit uur, in de tweede uur... gaan we aandacht besteden aan onder meer die 035 popprijs. En dat heeft te maken met onze gast... Seb Adams. Hij is eh, de winnaar geweest van die 035 popprijs van eerder dit jaar. Daarvoor, eh, nou ja, daarvoor, eh, daarachter hoorde je Roland Wiseman. En ik vind het een beetje lijken op, nou laten we zeggen, een beetje dooddanachtig. dat geldt niet voor deze dame. Ook te horen geweest in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En wel van juni, juli. I can't switch up like that. Hope you understand. I'll always have your back But sometimes I can't cope You trigger what I once lost And it's okay as long as I'm allowed to feel my pain The burdens of the past make me question my future How much longer till I crash Until this heart breaks into you All the burdens of the past wanna change but can't stand the rain. I wanna dive in. separate the right from wrong. It ain't easy switching it up like that out of the blue into the red zone. I know I can be sorry. This is who I am and always will be. The burdens of the past make me question my future. How much longer till I crash until this heart breaks into you? I'll be hier namelijk eh, deze singa. En toen had ze andere nummers. Maar volgens mij eh, had ze denk ik niet dit nummer gespeeld eerder gezegd. Eh, ik weet het niet helemaal zeker. Maar dit is toch echt het nummer wat zij helemaal begin van deze maand heeft uitgebracht. Toen we gewoon nog een beetje wat zomerse tintelingen hadden in oktober. Nou is dat toch door die hele maand oktober een beetje... is dat toch, een beetje aanwezig geweest. Want zulk slecht weer hebben we nou ook weer niet gehad. Eh, Singa met uh, Feelings. En het is de bedoeling dat zij ergens begin het komend jaar een album gaat uitgeven. En daar staat dit nummer ook op. Ehm, we gaan eh, zo langzamerhand dit uur afsluiten. Dit uur. En dat is ook met een, met een reden. Want de vorige editie van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... was van een band die de laatste dagen actief is in Engeland...